spoedige start. Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Oostenrijk krijgt een rechtse regering, bestaande uit de christendemocratische EVP en de rechtspopulistische FPÖ. E. Ze zijn het eens geworden over een strenger immigratiebeleid en het aangekondigde rookverbod in de horeca gaat niet door. Kanselier wordt de christendemocraat Sebastian Koerts. Met zijn 31 jaar is hij de jongste regeringsleider van Europa. De man die vanmiddag op Schiphol door de marechaussee werd neergeschoten omdat hij met een mes dreigde, is een 29-jarige man uit Den Haag. Hij werd door de marechaussee in zijn bovenbeen geschoten en ligt in het ziekenhuis. Zijn motief is nog onduidelijk, maar het was volgens de marechaussee geen terrorisme. De man was al vaker betrokken bij geweldsincidenten op Schiphol. Defensiemedewerkers die slachtoffer zijn van ongewenst gedrag... kunnen vanaf vandaag terecht bij een extern meldpunt. Dat is ingesteld naar aanleiding van misstanden in onder meer Schaarsbergen... waar militairen stelselmatig werden aangerand, gepest en mishandeld. De meldingen komen terecht bij een onafhankelijke commissie... die onderzoekt of er sprake is van een angstcultuur. De Nederlandse handbalvrouwen zijn er op het WK in Hamburg niet ingeslaagd de finale te halen. Ze verloren in de halve finale kansloos van Noorwegen. Het werd 32-23. Zondag spelen de Oranje Vrouwen om het brons tegen Zweden. De finale gaat tussen Noorwegen en Frankrijk. Bezoekers van voetbalwedstrijden in het PSV-stadion moeten zich tot de winterstop extra warm aankleden. De gemeente heeft de verwarming in het stadion om veiligheidsredenen afgekeurd. Morgenavond, in het duel tegen ADO Den Haag, blijven de gasheaters daarom uit. Net als woensdag tijdens de bekerwedstrijd tegen VVV en volgende week zaterdag het competitieduel tegen Vitesse. Daarna is het winterstop en dan wil PSV de verwarming weer in orde maken. Het weer, het is overwegend droog met vooral in het westen kans op mist, minima vannacht rond het vriespunt. Morgen hier en daar buien, mogelijk met natte sneeuw of hagel.